Het ministerie van Onderwijs mag de subsidie aan het Islamitisch College in Amsterdam stopzetten. De Raad van State geeft het ministerie gelijk. Het Islamitisch College presteert ondermaats en er zitten te weinig leerlingen op. In maart hebben de school en ouders nog tegen het stopzetten van de subsidie gedemonstreerd. Op Schiphol kunnen mensen met een Europees paspoort vanaf vandaag elektronisch de grens passeren. Ze doen dat door hun paspoort te scannen bij een poortje. Voorlopig is het een proef. Alleen mensen die een paspoort hebben waarin biometrische kenmerken zijn opgenomen kunnen gebruik maken van het systeem. Die paspoorten worden in Nederland pas sinds 2006 uitgegeven. De wereldeconomie herstelt goed van de recessie, vindt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Alleen Europa loopt flink achter door de grote financiële problemen van onder meer Griekenland, Spanje en Portugal. De verwachting is dat de groeiende eurolanden gemiddeld 1,2% zal zijn. Nederland zit precies op dat gemiddelde. De OESO e verwacht nog wel een tijd hoge werkloosheid en een trage economische groei. De organisatie adviseert Nederland de ontslagbescherming te versoepelen. Het dodental door de vuurgevechten in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston is opgelopen tot 49. Ruim 200 mensen raakten gewond. Militairen en agenten zijn sinds maandag in gevecht met bendeleden in de wijk waar een beruchte drugsbaron zich ophoudt. De aanhangers van Christopher Koch willen voorkomen dat hij aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. Zondag werd in Kingston de noodtoestand uitgeroepen. De Space Shuttle Atlantis heeft zijn laatste vlucht gemaakt. Het ruimteveer maakte er sinds 1985 32. De andere twee Amerikaanse Space Shuttles maken later dit jaar ook hun laatste vlucht... en daarmee zijn er geen Amerikaanse...